Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De zeven terrorismeverdachten die gisteren zijn opgepakt... blijven langer vastzitten. Volgende week woensdag worden ze voorgeleid aan de rechtercommissaris. Bij huiszoekingen na de arrestaties heeft de politie een grote hoeveelheid grondstoffen voor explosieven gevonden. Onder meer 100 kilo kunstmest. Dat kan worden gebruikt voor een autobom. Er zijn ook bomvesten gevonden. Van vijf van de zeven terrorismeverdachten die gisteren werden opgepakt is inmiddels de identiteit bekend. De mannen wonen allemaal in Arnhem of hebben daar gewoond. Drie van hen zijn eerder veroordeeld voor pogingen om naar Syrië te reizen. De vereidelde aanslag is geen reden om het dreigingsniveau te verhogen... heeft de plaatsvervangend coördinator terrorismebestrijding gezegd. Een aardbeving bij het Indonesische eiland Sulawesi heeft een tsunami veroorzaakt. De kust van de stad Palu werd na de aardbeving geraakt door metershoge golven. Door de aardbeving zelf stortten veel gebouwen in. De schade door de tsunami valt volgens de eerste berichten mee. De aardbeving had een kracht van 7,5 en volgde op een lichtere schok... waardoor ook al huizen en gebouwen waren ingestort. De politie staat klaar om het PC Hoofdhuis in Amsterdam te ontruimen. De studenten die het gebouw hebben bezet was aangeboden... dat ze niet zouden worden gearresteerd als ze voor half vier vrijwillig zouden zijn vertrokken. Daar hebben ze geen gebruik van gemaakt. De studenten protesteren tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs... en tegen het diversiteitsbeleid van de universiteit. Volgens de studenten schiet dat tekort. Eerder vandaag deed de Universiteit van Amsterdam al aangifte tegen de actievoerders. Het weer. Op steeds meer plaatsen is het droog en komt ook steeds wat vaker de zon tevoorschijn. Het is tussen de 14 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, het blijft droog en dan wordt het ietsje warmer, 15 of 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Muidenberg en Hilversum, 6 minuten vertraging. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Nieuw-Vennep, 7 minuten.